Ewout de Jong met het NOS-journaal. Meer dan 200 leden van de Syrische baatpartij van president Assad hebben hun lidmaatschap opgezegd uit protest tegen het geweld tegen demonstranten. In een verklaring zeggen ze dat ze samen opstappen na het gewelddadige optreden van leger en politie waarbij honderden doden en duizenden gewonden vielen. Het zijn vooral partijleden uit de omgeving van de stad Dara die hun lidmaatschap opzeggen. In Dara zijn de afgelopen dagen tientallen burgers gedood. De autoriteiten geven gewapende groepen de schuld van het geweld geweld, maar de oppositie zegt dat het leger schiet op ongewapende demonstranten. Vier op de tien afgestudeerden van een aantal opleidingen van de hogeschool in Holland hadden nooit een hbo-diploma mogen krijgen. Dat zegt de onderwijsinspectie na onderzoek. Het gaat om de opleiding bedrijfseconomie in Haarlem, commerciële economie in Diemen, media en entertainment management in Haarlem en vrije tijdsmanagement in Diemen. De opleidingen krijgen waarschijnlijk een boete. De inspectie denkt niet dat medewerkers moedwillig regels hebben geschonden. Voorzitter Doekle Terpstra van In Holland onderstreept dat de vier omstreden opleidingen, net als twee andere, al onder curatelen staan. Minister Donner gaat de opgeslagen vingerafdrukken uit paspoorten wissen. Er komt geen landelijke databank en ook vingerafdrukken die al bij gemeenten zijn opgeslagen worden gewist. Minister Donner zei dat in de Tweede Kamer, die grote moeite heeft met de opslag van die gegevens. De vingerafdruk die moet worden afgestaan bij het aanvragen van een paspoort blijft bestaan, maar voorlopig worden de vingerafdrukken dus niet meer opgeslagen. Het TomTom geeft de politie niet langer inzicht in gegevens van klanten. Het bedrijf in navigatiesystemen verzamelt statistieken via zijn klanten, zoals hoe hard er op een bepaalde weg wordt gereden. Die statistieken worden verkocht aan derden en komen zo bij de politie. Die beslist zo waar snelheidscontroles moeten komen. TomTom is daar niet gelukkig mee. Het weer vannacht wisselend bewolkt en plaatselijk een buitje. Het koelt af naar 8 graden. Overdag kans op buien. Smiddags soms ook met onweer. Het wordt 14 graden aan zee tot 19 landinwaarts.